Ook spreekt Mattis de hoop uit dat zijn opvolger wel op één lijn ligt met de president. Het vertrek komt één dag nadat Trump bekendmaakte om alle 2200 militairen terug te trekken uit Syrië. Wie Mattis opvolgt is niet bekend. Ongeveer de helft van alle Nederlanders wil niet dat de luchtvaartsector in Nederland groeit. Een derde wil de luchtvaart wel juist verder laten groeien. Dat blijkt uit een onderzoek van Motivaction... in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het klimaat en milieu worden het vaakst genoemd als reden om tegen meer vluchten te zijn. Morgen wordt er een laatste poging gedaan om tot een akkoord te komen over de groei van Schiphol. KLM, Schiphol, lokale overheden, milieuorganisaties en bewonersvertegenwoordigers zitten aan tafel. In het Oost-Afrikaanse Djibouti is een van de meest gezochte jihadisten opgepakt. Het gaat om de 36-jarige Fransman Peter Sherif. Zo melden verschillende Franse media. Sherif is ook al bekend onder het pseudoniem Abu Hamza. De Franse autoriteiten vermoeden dat hij vanuit Jemen onder meer betrokken is geweest... of mogelijk opdracht heeft gegeven tot de bloedige aanslag op het Franse blad Charlie Hebdo in 2015. Daarbij kwamen toen twaalf mensen om het leven. Een automobilist heeft bij een bushalte in de Duitse stad Recklinghausen... vlakbij Münster een groep mensen aangereden. Een 88-jarige vrouw is overleden en er zijn verschillende zwaar gewonden. De slachtoffers stonden op de bus te wachten. De 32-jarige automobilist ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer trekken de komende uren flinke buien over, soms met onweer.